En die rijden vanavond niet terug. De VS en de EU denken hetzelfde over de strijd tegen terrorisme. Maar er is geen eensgezindheid over Rusland, klimaatverandering en de wereldhandel. EU-president Tusk heeft dat gezegd na een ontmoeting met president Trump. Trump opent vanmiddag in Brussel het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Hij zal dan waarschijnlijk nog eens zeggen dat de Europese lidstaten hun financiële bijdrage aan het militair bondgenootschap flink moeten verhogen. In heel het Verenigd Koninkrijk is in een minuut stilte gehouden... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de zelfmoordaanslag in Manchester. Koningin Elizabeth bezocht in de stad het kinderziekenhuis... waar na de aanslag twaalf slachtoffers naartoe werden gebracht. Ze sprak er met het personeel en met een aantal kinderen. De politie heeft bij verschillende invallen, naar eigen zeggen, zeer waardevolle informatie gevonden. Er zitten nu acht mensen vast die mogelijk betrokken waren bij de aanslag op de concertzaal. De 22-jarige man die de aanslag pleegde was een paar dagen daarvoor nog in Düsseldorf, melden Duitse media op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Onderzocht wordt wat hij daar heeft gedaan en met wie hij contact heeft gehad. De Britse politie vermoedt dat de aanslagpleger deel uitmaakte van een terreurnetwerk. Het weer. Het is zonnig en 21 graden in het noorden tot 25 graden in het uiterste zuiden. Morgen is er volop zon en dan wordt het 22 tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog warmer en kan het in het zuiden tropisch worden. Zondag neemt de kans op een onweersbui toe en wordt het broeierig warm. Dit was het NOS Show.